Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Zuid-Korea is de... voor haar arrestatie werd Park negen uur lang ondervraagd. Omdat justitie bang is dat ze bewijsmateriaal wil verdoezelen... werd er een arrestatiebevel uitgevaardigd. Park zou bedrijven hebben overgehaald om grote sommen geld over te maken... aan stichtingen van een vriendin van haar. In de corruptiezaak zit ook de topman van Samsung vast. Park werd eerder deze maand afgezet en verloor daarmee haar onschendbaarheid. President Trump heeft hard uitgehaald naar een groep van 28 conservatieve republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Die stemden vorige week tegen de zorgwet van Trump, waardoor hij Obamacare niet kan afschaffen. Trump eist in een bericht op Twitter dat de groep zich weer aansluit bij de rest van de republikeinen. Anders zal hij ze volgend jaar bij tussentijdse verkiezingen keihard bestrijden. Een van de conservatieve republikeinen zegt in een reactie dat zulke pesterijen op de basisschool misschien werken, maar niet in de politiek. In Exelo in Drenthe is vanmiddag een lichaam gevonden tussen de resten van een woonboerderij die afgelopen nacht afbrandde. Volgens RTV Drenthe is het vermoedelijk de bewoner. Hij was sinds vannacht vermist. Zijn vrouw was tijdens de brand niet thuis. De politie onderzoekt of het vuur in Exlo is aangestoken. Het Dagblad van het Noorden schreef eerder dat onbekenden hebben geprobeerd het stel weg te pesten uit het dorp. De voormalige luchtmachtbasis Twente heet sinds vandaag Twente Airport. Het vliegveld kan worden gebruikt voor zakelijke en recreatieve vluchten. Ook wordt het een testlocatie voor drones. Commerciële lijnvluchten komen er voorlopig niet, omdat daartegen veel weerstand bestaat. Daardoor zijn er twijfels of Twente Airport wel rendabel zal zijn. Het weer, het wordt een zachte nacht met minima rond 10 graden. Morgen opnieuw een warme dag, het wordt 19 tot 23 graden. Eerst schijnt de zon geregeld, s'avonds kan er een regen- of onweersbui vallen. Dit was het NOS.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 Eén, slechts, ja eigenlijk maar slechts één uh, nieuw album. Het gaat een beetje tegen de traditie van dit programma in, maar dat maakt niet uit. Tom Grant met Sipping Beauty, dat is zijn nieuwe album. En daar gaan we nu naar luisteren.